Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor de Duitse kust is een olietanker op drift geraakt. Het schip heeft 100.000 ton olie aan boord... en kwam in de problemen bij het eiland Rügen aan de Oostzee. Er is een stroomstoring aan boord... waardoor het schip niet meer verder kan varen. Het was onderweg van Rusland naar Egypte... maar wordt nu door sleepboten op zijn plek gehouden. Er is stormachtig weer op bij Rügen. Greenpeace en de Duitse overheid vrezen een olieramp. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt of er onlangs dieren zijn geïmporteerd uit het gebied in Duitsland waar mond- en klauwzeer is opgedoken. De NVWA denkt volgens landbouwminister Wiersma niet dat er direct dieren van de deelstaat Brandenburg naar Nederland zijn gebracht. Maar mogelijk gebeurde dat wel indirect. Als dat zo is, worden bedrijven in Nederland die dieren hebben geïmporteerd verder onderzocht. Voor het eerst in decennia is het virus opgedoken in Duitsland. Drie waterbuffels zijn gestorven aan mond- en klauwzeer. Minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen moet ingrijpen in de kwestie over de oorlogsnamenlijst. Dat vindt het NIOD. Deze week ontstond onrust over de lijst met namen van mogelijke collaborateurs. Het is niet duidelijk of er ook onschuldige mensen op stonden. Het NIOD vindt het een zorgwekkende en zeer onwenselijke situatie. Een stagiair van een zwembad in Zelhem, Gelderland, wordt verdacht van ontucht. De man van 20 hielp mee met lessen voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Toen er twee meldingen binnenkwamen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag... deed het zwembad aangifte. Het zwembad in Zelhem heeft de ouders van zo'n 800 kinderen... per brief van de zaak op de hoogte gesteld. Het weer, vannacht een enkele bui, lokaal ook nevel of mist. Onder de bewolking is de temperatuur rond het vriespunt en het kan daarom wat glad worden.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 justify van Zandvoort, op 106.9 FM real bitch. I need y'all to do me a favor. Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down in the bullets. breath, I'll fight to tell you. your mom used to warn you about. Mm -hmm. Marry her in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in mm. trouble. Yeah. And this is the kind of love that the old folks used to warn me about.